In Tilburg gaat een deel van het vuurwerkprogramma niet door. En ook mensen in Gent in België moeten het doen met zelfgekochte sterretjes. De grote vuurwerkshows in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gaan vooralsnog wel door. Ondertussen is het op verschillende plekken al 2024. In Nieuw-Zeeland en Australië bijvoorbeeld, maar ook in Japan. In hoofdstad Tokio gingen een uurtje geleden lampionnen de lucht in. wij moeten nog zeven uur wachten voordat de kurk van de champagne kan. Mensen die op eilanden vlakbij Hawaii wonen moeten helemaal geduld hebben. Het nieuwe jaar begint daar pas morgenmiddag 1 uur onze tijd. Bij een ongeluk met twee crossmotoren is een man van 18 om het leven gekomen. Het gebeurde vannacht in Stroe in Gelderland. Een andere man van 18 en een jongen van 17 zijn gewond geraakt. Het lijkt erop dat de twee motoren frontaal op elkaar zijn gebotst. En ligt jouw oranje muts samen met je zwembroek of bikini al klaar? Morgen beginnen een heleboel mensen het nieuwe jaar weer fris en fruitig met een koude nieuwjaarsduik. Maar hoe zorg jij er nu voor dat je handen en voeten er niet afvriezen? Deze doorgewinterde deelnemers in Bloemendaal hebben nog wel wat goede tips. Eh, warme kleding. Zorg sokken aan, schoenen aan, badjas of extra warme kleding. Want als je eenmaal in het water geweest bent, dan zijn je tenen helemaal blauw. Meteen goede, dikke, warme sokken aan, schoenen aan, kleding aan. Top. soep. klaar er wordt morgen een record aantal deelnemers verwacht bij nieuwjaarsduiken. Op 160 plaatsen gaan waarschijnlijk zo'n 65.000 mensen het water in. Het weer, ja, op veel plekken is het even droog. Zometeen komen er weer buien. Tijdens de jaarwisseling is het niet echt lekker. Het gaat stevig waaien en verspreid over het land valt er regen. Mogelijk met onweer en hagel. Eén troost, het wordt niet zo koud. Zo'n 8 graden.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 the spirit of the world will see that Christ is born. And people of the world are all rejoicing for the baby Jesus born in Nazarene. The bells of Christmas go ring-a-ling-ling. They toll for the Savior in the Spirit sing. diamonds kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuw. like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a and the light that you shine can't be seen?